Wel liggen er nog altijd delen van het vliegtuig en bagage van slachtoffers. Boeren moeten er met hun landbouwwerktuigen vaak bochten maken, omdat ze om een stuk vliegtuig heen moeten. Morgen wordt in Hilversum een herdenking gehouden voor de 13 inwoners die omkwamen bij de vliegramp. Ook worden twee mensen herdacht die familiebanden met Hilversum hebben. Een Nederlands vliegtuig met hulpgoederen voor vluchtelingen gaat zeer waarschijnlijk pas maandag naar het noorden van Irak. Vanwege alle hulpvluchten is het nu erg druk op de luchthaven van Erbil. Het Nederlandse transportvliegtuig is al klaar voor vertrek en zit vol met voedsel, dekens en bijvoorbeeld ledlampjes. De spullen worden vanuit Erbil verspreid onder de Jezidis, die zijn gevlucht voor strijders van IS. In het westen van Afghanistan zijn vijf medewerkers van het Rode Kruis ontvoerd. Het gebeurde toen de hulpverleners schapen leverden aan de lokale bevolking. Wie er achter de ontvoering van het vijftal zit is niet bekend. Volgens persbureau Reuters gaat het om een groep militanten, mogelijk van de Taliban omdat ook de schapen zijn meegenomen, denkt de Afghaanse politie aan een roofoverval. De Duitse geheime dienst heeft ook een gesprek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry afgeluisterd. Volgens het weekblad Der Spiegel geldt dat als bijvangst van het systematische afluisteren van vertegenwoordigers van Turkije. Gisteren bracht de Duitse media al naar buiten dat de Duitse geheime dienst in 2012 toenmalig minister Hillary Clinton had afgeluisterd. Duitsland uitte eerder juist scherpe kritiek op de spionagepraktijken van de VS. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog en opklaringen. Vannacht vanuit het noordwesten bewolkt bij 12 graden. Morgen neemt de zuidwestenwind langs de kust toe tot kracht 7 of 8.